uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KNVB gaat mogelijk geld eisen van de Wereldvoetbalbond FIFA. Volgens voorzitter Michael van Praag lijkt het erop dat de KNVB is misleid... toen Nederland en België samen in de race waren voor het WK voetbal van 2018. Destijds zei FIFA-voorzitter Blatter dat twee landen samen net zoveel kans maken als de kandidatuur van één land. Maar afgelopen week zei Blatter dat Nederland en België bij voorbaat kansloos waren. Omdat de FIFA had besloten dat het WK naar één land zou gaan. Dat werd uiteindelijk Rusland. De KNVB gaat onderzoeken of het verhaal van Blatter klopt. En als dat zo is wil Van Praag de kosten van de kandidatuur zo'n 11 miljoen euro op de FIFA verhalen. Het Amerikaanse leger zegt dat de raketexpert van Islamitische Staat is gedood bij een droneaanval in Irak. Ook vijf andere IS-strijders kwamen om bij de luchtaanval. De raketexpert is volgens de Amerikanen een voormalig officier van het Iraakse leger. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de beschieting van een basis in het noorden van Irak die door Amerikaanse troepen wordt gebruikt. Daarbij kwam vorige maand een Amerikaanse marinier om het leven. In Kosovo heeft iemand het vuur geopend bij een sporthal... waar later de Servische premier Vucic zou spreken tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De aanvaller gooide ook een handgranaat, maar er raakte niemand gewond. Vucic reageerde geschrokken op het nieuws en zei dat er veel doden hadden kunnen vallen... omdat er mensen bezig waren een podium op te bouwen. De Servische verkiezingen zijn op 24 april. Ook Serviërs die in Kosovo wonen mogen hun stem uitbrengen. De Nederlandse waterpoloers hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Triest gestund tegen Spanje. Ze wonnen met 7-5 van de Spanjaarden, die in januari op het EK nog veel te sterk waren voor Oranje. Toen won Spanje met 15-4. Het was de eerste wedstrijd van Oranje op het Olympisch kwalificatietoernooi. De beste vier plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Rio. De Nederlandse waterpoloers deden in 2000 voor het laatst mee aan de Spelen. Het weer. Vanavond en vannacht trekken buien over het land. Morgen valt er eerst nog wat regen.